Drie uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij tegen generaal Mladic. Mladic was de bevelhebber van het Bosnisch-Servische leger... in de oorlog in Bosnië van 1992 tot 1995. Hij staat terecht voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid... en schending van het oorlogsrecht. Volgens de aanklagers had hij maar één doel... het etnisch zuiveren van grote delen van Bosnië. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag bepaalt in november volgend jaar welke straf Mladic krijgt. Een agent die in Heerlen op een verdachte auto schoot en de bijrijder zwaar verwonde, hoeft niet de cel in. Het gerechtshof in Den Bosch heeft de agent ontslagen van rechtsvervolging. De rechtbank had hem vorig jaar tot twee jaar cel veroordeeld. Volgens het hof nam de agent weliswaar een risico, maar was dat onder de gegeven omstandigheden niet strafbaar. Hij probeerde te tevergeefs zijn auto bij een koffieshop in Heerlen tot stoppen te dwingen. Daarna was er volgens het hof geen andere reële mogelijkheid dan het gebruik van zijn dienstwapen. In de Duitse stad Kiel is een vrouw op straat in brand gestoken. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis met ernstige brandwonden over haar hele lijf, schrijven Duitse media. Een man van 41 is opgepakt. De dader overgoot de vrouw met een brandbare vloeistof en stak haar in brand. Toen zij in paniek de straat oprende werd zij geholpen door voorbijgangers. Zij konden het vuur uiteindelijk doven met blusdekens en een brandblusser. De politie onderzoekt nog waarom de dader de vrouw in brand stak. Het Amerikaanse Time Magazine heeft Donald Trump uitgeroepen tot Person of the Year. Het is de jaarlijkse verkiezing van de persoon of groep die het meeste invloed heeft gehad, in positieve of negatieve zin. De genomineerden dit jaar waren onder andere Hillary Clinton, Nigel Farage, Beyoncé en de presidenten Poetin en Erdogan. Het weer, is overwegend bewolkt, maar vrijwel overal droog, alleen in het noorden regent het soms. Morgen blijft het bewolkt, al breekt in het midden en zuiden misschien de zon even door.